De Belgische politie denkt dat er zo'n duizend voertuigen op de weg zijn naar de hoofdstad. De meeste komen uit Frankrijk, maar ook deze vrouw uit Nederland werd van de weg geplukt. Omdat ik eh, me zorgen maak over alles wat er momenteel gebeurt, globaal... En dat eh, de maatschappij en de mensen er gewoon in meegaan. Dat het verplicht wordt om je te laten injecteren met een medisch experiment. Vind ik verbijsterend. En eh, ik wil in ieder geval mijn aandeel hebben gedaan om daartegen op te staan. De burgemeester van Brussel zegt dat demonstreren prima is, maar wegen blokkeren niet. En daarom worden de actievoerders naar een parkeerplaats geleid. Duitsland probeert met alle macht de situatie in Oekraïne rustig te krijgen. De Duitse bondskanselier Scholz is vandaag in Kiev om met president Zelensky te praten. En morgen overlegt hij met de Russische president Poetin, zegt Koslend Wouter Zwart. Elkaar nog in de ogen kunnen kijken is in zo'n geval natuurlijk buitengewoon belangrijk. Ook omdat eh, ja, allerlei andere pogingen tot bemiddelingen, zoals afgelopen weekend nog hier in Berlijn... een urenlange praatsessie tussen die, eh, die betrokken partijen, ja, eigenlijk niks substantieels heeft opgeleverd. Dus blijven praten. De algemeen directeur van PSV stopt ermee na dit seizoen. Toon Gerbrands vindt het mooi geweest na acht seizoenen. PSV heeft ook al direct een opvolger gepresenteerd, Marcel Brands. Hij zat eerder ook al bij PSV en vertrok toen naar Everton. Daar werd hij eind vorig jaar ontslagen. En het is de dag van de Rode, ro rode Rozen, Valentijnsdag. Je portemonnee moet wel wat dikker zijn dan vorig jaar. De bloemen zijn 20% duurder. Bij bloemenwinkels is het aanpoten vandaag. De trend is volgens deze bloemisten in Amersfoort de Red Naomi. Ik denk in totaal 50. En hoeveel moeten ze kosten? 5 euro per stuk. Ja. Ik versta u goed, Ja, u verstaat mij heel goed. Ja, ja. De meeste mensen kopen één roosje of een paar, maar ze maken dat ook wel gekker mee. Nou, we hebben wel klanten gehad die wel voor 300 euro aan rode rozen kochten. Dat was een megabos, ja heb ik nog het weer. Ja, eh, rozen zijn rood, maar het weer is grijs. Af en toe breekt de zon door en er valt ook af en toe een bui. Het is een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.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 Auto's waarvan vermoed wordt dat er betogers in zitten worden weggeleid. Bij een ruzie tussen twee mensen in Den Helder is vannacht een man om het leven gekomen. Na een melding over een vechtpartij vonden agenten een gewonde man op straat. Hij is behandeld door ambulancemedewerkers, maar overleed niet veel later aan zijn verwondingen. Marcel Brands wordt de nieuwe algemeen directeur van PSV. Hij volgt Toon Gerbrands op na dit seizoen. De 59-jarige Brands was eerder technisch directeur bij PSV. Het weer vanmiddag waait het hard, zeker aan zee.